บุ๊กทูหกสิบสามดรีนเซสติกดรีนเซสติกการตั้งคำถามสอง Vragen stellen deel 2 Vragen stellen 2ดิฉันมีงานอดิเรก Ik heb een hobby. Ik heb een hobby. ดิฉันเล่นเทนนิส Ik tennis. Ik tennis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Waar is er een tennisbaan? Waar is hier een tennisbaan? คุณมีงานอดิเรกไหม Heb je een hobby? Heb je een hobby? ดิฉันเล่นฟุตบอล Ik voetbal. Ik voetbal. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Waar is het voetbalveld? Waar is er hier een voetbalveld? ดิฉันเจ็บแขน Mijn arm doet pijn. Mijn arm doet pijn. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Mijn voet en hand doen ook pijn. Mijn voet en hand doen ook pijn. มีคุณหมออยู่ไหมคะ Waar is er een dokter? Waar is er hier een dokter? ดิฉันมีรถ Ik heb een auto. Ik heb een auto. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Ik heb ook een motor. Ik heb ook een motor. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Waar is het parkeerterrein? Waar is er hier een parkeerterrein? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Ik heb een trui. Ik heb een trui. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Ik heb ook een jas en jeans. Ik heb ook een jas en een spijkerbroek. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Waar is de wasmachine? Waar is de wasmachine? ดิฉันมีจาน Ik heb een bord. Ik heb een bord. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Ik heb een mes, een vork en een lepel. Ik heb een mes, een vork en een lepel. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Waar zijn de zout en peper? Waar zijn de zout en peper?